Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Noord-Nederland zijn gisteravond 17 politieinvallen gedaan... in een lopend rechercheonderzoek. Er zijn 10 mensen opgepakt. De invallen waren onder meer in Oosterwolde, Hogeveen, Leeuwarden, Groningen en Drachten. In die laatste plaats is iemand bij zijn aanhouding in zijn been geschoten... en naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil niet zeggen om wat voor onderzoek het gaat. Vandaag wordt er verder gezocht naar sporen. De GGD onderzoekt wie er allemaal contact heeft gehad met de Nederlander... die besmet is met het coronavirus. Volgens verschillende media gaat het om een man van 56 uit Loon op Zand. Hij zou carnaval hebben gevierd in zijn woonplaats en in Tilburg. De man meldde zich woensdag zelf bij het ziekenhuis in Tilburg... en zit daar in de isolatie. Volgens de burgemeester van Tilburg gaat het naar omstandigheden goed met hem. Het ziekenhuis is vandaag gewoon open. Turkije voert de druk op het buitenland op om maatregelen te nemen in Syrië. Er moet volgens Ankara een internationaal vliegverbod komen om de vluchtelingen in Idlib te beschermen. Voor bombardementen in die regio zijn een miljoen mensen op de vlucht geslagen. Turkije wil hen niet opnemen en dreigt vluchtelingen die al in Turkije zijn door te laten naar Europa. Vandaag komt de NAVO op verzoek van de Turken bijeen... om over de situatie in Idlib te vergaderen. Gisteren kwamen bij bombardementen in Idlib volgens Ankara 33 Turkse militairen om. Rusland, bondgenoot van Syrië, ontkent betrokkenheid bij die beschietingen. Wel heeft Rusland twee marineschepen met kruisraketten... naar de Syrische kust gestuurd. De populariteit van de elektrische fiets blijft groeien in Nederland. Het afgelopen jaar werd het recordaantal van 420.000 nieuwe e-bikes verkocht. Zo'n 2,5 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de rijvereniging, BOVAG en onderzoeksbureau GFK. Het weer vanochtend wat zon, later bewolkt en regen. In het noordoosten eerst kans op natte sneeuw en het wordt ongeveer 7 graden. Ook in het weekende periode met regen en veel wind. En morgen wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeers. Verkeers. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint nu toch wat drukker te worden op de Noord-Hollandse snelwegen. Het eh, verkeer rijdt langzaam op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knoopend Muidenberg. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A22 Beverwijk-Velsen file tussen Knooppunt Beverwijk en afrit IJmuiden... met een kleine 10 minuten vertraging.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 south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border us and them. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew up better men than me and you. What's a man now?